Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Wees zuinig op het water uit de kraan, dat zegt onder meer Rijkswaterstaat. Er is nog genoeg drinkwater, maar let er wel op. Niet iedere dag dat zwembad bijvullen, niet iedere week je auto wassen... en ook de tuin die mag je best sproeien, maar niet ellenlang. Dus de kraan staat aan, maar zet hem alsjeblieft ook af en toe uit. In ons land is nu officieel een watertekort. Komt dat het lange tijd droog is en het water in de rivieren laag staat. Er is vandaag een nieuw crisisteam gestart dat het water gaat verdelen. Bovenaan het lijstje staan de dijken, kwetsbare natuur, elektriciteitscentrales en het drinkwater. Fransen houden zich niet aan regels die moeten voorkomen dat bosbranden zich verspreiden. Dat zegt een onderzoekscommissie. In risicogebieden moeten mensen struiken en andere begroeiing rond hun huis weghalen. Maar twee derde van de Fransen laat het gewoon staan. De commissie vindt dat mensen dan maar zelf moeten betalen voor de schade door brand. Jasper Sillissen komt waarschijnlijk terug naar de eredivisie. Zowel NEC als AZ lijken interesse te hebben in de keeper. Volgens de Telegraaf lijkt NEC de grootste kanshebber. Iemand van de club zou naar Valencia zijn gevlogen... waar Sillissen nu speelt om hem te overtuigen terug te komen... na zijn eerste clubpie en thuisstart. En voor Nederland was het EK voetbal voor vrouwen misschien niet het allergrootste succes. Maar we kunnen nog wel steeds een prijs pakken. Dit doelpunt van Danielle van der Donk in de wedstrijd tegen Portugal is genomineerd voor het doelpunt van het toernooi. Hier is Van der Donk, hier is Van de Donk, oh! hier is Van de Donk. Ho, ho, ho, wat een goal. Die bal zien wij van onze commentaarpositie echt in de kruising vliegen. Wat een moment. Ze neemt aan en ze ramt hem in de verre kruising. Assist Lieke Martens, schitterende goal van de Donk. Er zijn nog negen andere doelpunten genomineerd. Fans kunnen via de site van de UEFA stemmen welke ze het mooiste vonden. Het weer droog en warm dus. In het zuidoosten kan het wel 33 graden zijn. Vanavond kun je ook lekker lang buiten blijven zitten, want het koelt maar langzaam af. Morgen iets minder warm dan vandaag. In het zuidoosten kan het later zelfs gaan omweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 nu er een graandeal is tussen Rusland en Oekraïne. Het eerste graanschip is vandaag vertrokken en nu onderweg naar Libanon. Iran en de Europese Unie gaan weer onderhandelen over een nieuw atoomakkoord. In maart leek een nucleair akkoord met Iran nabij, maar sinds die tijd liggen de onderhandelingen stil. En een commissie die de recente bosbranden in Frankrijk onderzoekt... pleit ervoor om schade te verhalen op burgers die zich niet aan de voorschriften hebben gehouden. Zoals de verplichting om begroeiing in een straal van 50 meter rond het huis weg te halen...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 Memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? every corner of my mind you Your love stays with me day and night You take up every corner of my mind What you gonna do now?